uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De regering van Zimbabwe heeft 400 betogers vastgezet... die deze week tegen de regering hebben geprotesteerd. Ook is vanochtend opnieuw in het land het internet platgelegd. Maandag braken protesten uit nadat president Mnangagwa de brandstofprijzen flink had verhoogd. Volgens advocaten en mensenrechtenactivisten zijn er veel doden gevallen toen veiligheidstroepen veel geweld gebruikten in een poging de onrust de kop in te drukken. Het is onduidelijk hoe de situatie in Zimbabwe nu is. President Trump heeft eind februari een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is bekendgemaakt na een onderhoud van Trump met de Noord-Koreaanse gezant in Washington. Vorig jaar juni ontmoetten Trump en Kim elkaar in Singapore. Het gesprek met de gezant ging over de denuclearisatie van Noord-Korea. Kim beloofde bij de ontmoeting vorig jaar aan de denuclearisatie van zijn land te werken, maar er lijkt sindsdien weinig te zijn gebeurd op dat gebied. Het Financiële Dagblad verbreekt de banden met journaliste Ans Boersma... die gisteren Turkije uit werd gezet. Het OM verdenkt Boersma van valsheid in geschriften... volgens Nieuwsuur omdat ze haar ex-vriend aan valse papieren heeft geholpen. De ex is een Syriër die lid is geweest van een terreurorganisatie. De hoofdredactie van het FD zegt dat Boersma onvoldoende duidelijkheid... over haar rol kon geven. De Nederlandse Vereniging van Journalisten blijft Boersma steunen. Over haar werk is voor zij, zover wij weten geen twijfel, zegt de NVJ. Het weer op veel plaatsen vorst, afhankelijk van de bewolking min 5 tot min 1 graad.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 Daar waag ik me niet aan. Een uur lang, non-stop in de mix. See It Sessions 2019. step inside. dancing feet now. shine. want shine must be a reason why I'm making examples of you. Must be. Thank you. ready?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 Let's get this thing started. corrosive, I know that they notice. Uh, explosive, corrosive, corrosive, corrosive, corrosive. Uh, explosive, corrosive, I know that they notice. Uh, explosive, corrosive, corrosive, corrosive. De See It Sessions van 2019. DJ Dion Sydney, live in de mix. En nou, ja, de klok van 11 uur komt dichterbij. Dat betekent alweer een einde. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp zijn we weer bij je. Jouw vrienden van de radio. Nou, Dennis, bedankt voor het luisteren. En zeg, tot volgende week.